met het NOS Voor het eerst sinds de ontvoering van president Maduro... is er weer een vliegtuig met passagiers geland in Venezuela. Het ging om een toestel van een Spaanse luchtvaartmaatschappij... dat vertrok vanuit Madrid. Na de ontvoering van Maduro door de VS... stopte veel luchtvaartmaatschappijen met vliegen op Venezuela. Bij nieuwe aanvallen van Amerika op drie boten op zee... zijn elf mensen omgekomen. En daarmee is het een van de dodelijkste aanvallen tot nu toe... Het Amerikaanse leger heeft sinds september tientallen boten aangevallen... die volgens hen drugs zouden vervoeren. Ook nu zouden de boten volgens het leger op bekende drugsmokkelroutes hebben gevaren. In de gemeente Westerveld in Drenthe mag in de toekomst geen lelies meer gekweekt worden... in de buurt van woonwijken, scholen en zorginstellingen. Er is al jarenlang een discussie over de gevolgen van de lelieteelt voor de gezondheid van inwoners. Dat komt omdat er veel bestrijdingsmiddelen bij worden gebruikt vier keer zoveel als bij andere gewassen, als bijvoorbeeld aardappelen. Bestuurders willen graag dat er strengere landelijke regels komen voor lelieteelt... maar omdat die er maar niet komen, nemen steeds meer gemeenten dus zelf maatregelen. Voor veel moslims begint vandaag de ramadan. De dunne sikkel van de nieuwe maan is volgens Saoedi-Arabië aan de hemel gezien... waardoor de vaste maand begonnen is. In Nederland wordt een andere rekenmethode gebruikt om de startdatum te bepalen waardoor de ramadan voor veel moslims hier morgen pas begint. In Eindhoven is tijdens carnaval een taxichauffeur betrapt... die dronken achter het stuur acht mensen vervoerde. Drie van hen zaten ook niet op de achterbank, maar in de kofferbak. Ook andere automobilisten werden betrapt op het rijden onder invloed in Eindhoven. In totaal moesten zeven mensen hun rijbewijs inleveren... omdat ze te veel hadden gedronken. Het weer, het is droog, bij temperaturen rond het vriespunt. Het blijft ook de rest van de dag droog.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 Met nog precies een maand tot de gemeenteraadsverkiezingen... wordt in ruim 250 gemeenten de stemwijzer gelanceerd. Die hulp moet kiezers een handje helpen bij het bepalen van hun stem. En in Duitsland is een Nederlander in de trein betrapt met meer dan 100.000 euro aan contant geld op zak. De man zei dat hij van Amsterdam op weg was naar Praag om van het briefgeld twee dure auto's te kopen, maar kon niet zeggen welke. De Duitse politie geloofde het verhaal niet en de Nederlander heeft de 100.000 euro in moeten leveren.